Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het Belgische Voeren tegen de grens met Nederland is wateroverlast na hevige regenval. Kelders zijn ondergelopen en straten staan blank. Ook in naburige plaatsen zijn problemen. Het waterschap Limburg houdt in de gaten of de situatie in België ook in Nederland tot problemen kan leiden. Maar voorlopig is dat niet zo. Ook het noordoosten van Frankrijk en de Duitse deelstaat Saarland heeft te kampen met overstromingen door veel regen. KLM stopt in juli weer met vliegen naar Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij heeft dat naar eigen zeggen besloten... in verband met de aanhoudende onrust. In ieder geval tot en met eind augustus vliegt KLM niet meer naar de Israëlische stad. De maatschappij had zijn vluchten naar Tel Aviv vorige maand juist weer hervat. Ze waren gestaakt na de aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober. De Rotterdamse politie heeft enkele woningen in de wijk Spangen vannacht enige tijd ontruimd. De man had de gaskraan opengedraaid en schreeuwde uit zijn raam. Na ongeveer anderhalf uur heeft een arrestatieteam hem aangehouden. Tientallen mensen die hun huis uit moesten konden toen weer terug. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft beelden waarop te zien is hoe rapper en platenbaas Diddy zijn toenmalige vriendin Cassie Ventura mishandelt. Op de bewakingsbeelden uit 2016 is te zien hoe Diddy haar bij de haar nek pakt en op de grond gooit en meerdere malen schopt. Diddy, wiens echte naam Sean Combs is... bereikte eerder in een geheime schikking in de zaak... die venture over het incident aanspande. Diddy wordt in vijf andere civiele rechtszaken beschuldigd van seksueel wangedrag... en andere illegale activiteiten. Diddy spreekt alle beschuldigingen tegen.